De bagage en identiteitspapieren van treinreizigers kunnen gecontroleerd worden. Verder gaan de landen bekijken of het mogelijk is om internationale treinkaartjes op naam te maken... zodat verdachte reizigers beter kunnen worden geweerd. Op Nederlandse stations is de beveiliging volgens minister Van der Steur al aangescherpt.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 Iemand gooide spiritus op de barbecue, wat een steekvlam veroorzaakte. Eén jongere is zo ernstig gewond dat hij naar het brandwondencentrum in Rotterdam is gebracht. De andere twee liggen in het ziekenhuis. De Nederlandse hockeymannen zijn in Londen Europees kampioen geworden. In de finale wonnen ze zeer overtuigend met 6-1 van Duitsland, de regerend Europees en Olympisch kampioen. Nederland had de vorige zes EK-finales tegen Duitsland allemaal verloren. De Nederlandse hockeydames krijgen zondag de kans om goud te winnen op het EK Hockey in Londen. Zij spelen in de finale tegen Engeland. In de eredivisie heeft Excelsior met 3-0 gewonnen van de Graafschap. SC Heerenveen en PEC Zwolle speelden gelijk, het werd 1-1. De FC Utrecht won met 2-0 van FC Groningen. De wedstrijd Heracles-FC Twente is nog bezig.